12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Koerdische milities hebben zich teruggetrokken uit de strategisch gelegen stad Ras Al Ain in Noord-Syrië. De stad ligt op een kruispunt van wegen en dicht bij de Turkse grens. De terugtrekking is onderdeel van de afspraken over een gevechtspauze... die donderdag werd afgekondigd door Turkije en de VS. In ruil voor het bestand moeten de Koerdische strijders zich uit de grensstrook terugtrekken... Turkije probeert Ras al ein al sinds het begin van de aanval in Noord-Syrië in handen te krijgen. Vorige week claimde Turkije dat het was gelukt, maar dat bleek niet te kloppen. Een jongetje van vier dat vanmiddag in Aalsmeer in het water terecht kwam, is overleden. Het kind was in een binnenspeeltuin en werd als vermist opgegeven. Er werd met mannenmacht naar hem gezocht... en uiteindelijk bleek dat het kind naar buiten was gelopen en in het water was beland. Het jongetje werd nog gereanimeerd, maar hij overleed later. De politie heeft een onderzoek ingesteld. In Libanon zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de regering. Onder meer in de hoofdstad Beirut was een grote demonstratie. De betogingen zijn al dagen aan de gang... en begonnen toen de Libanese regering nieuwe belastingen aankondigde. Het land verkeert in een economische crisis. Premier Hariri stemde vanavond in met hervormingen om de crisis te bestrijden. Een van de maatregelen is halvering van het budget voor ambtenaren salarissen. Opnieuw is in de Stille Oceaan een Japans oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om een vliegdekschip dat zonk tijdens de slag bij Midway in 1942. Vrijdag werden op bijna 5,5 kilometer diepte al de restanten van een ander Japans vliegdekschip ontdekt. Japan verloor de slag bij Midway, die wordt gezien als cruciaal voor de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog. Het weer vannacht en morgenochtend trekken stevige buien over het land. Morgenmiddag droog en af en toe zon bij een graad of 15. Dinsdag kan nog een buitje vallen, maar de dagen daarna blijft het droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Ik heb een beetje gekeken, maar ze hebben maar iets van vijf eh, platen uitgebracht. En daarna inderdaad helemaal niks meer van gehoord van deze... Ja, twee dames, of twee heren en één dame. zo gaat het eh, zoveel bands helaas. Zandvoort heeft dit jaar nog eh, geen snelle Formule 1, maar wel Dance Radio op 106.9 met een duizelingwekkende snelheid van maar liefst 300.000 km per seconde richting jouw radio. En daarom deze plaat voor alle luisteraars in het duingebied en aan de kust op uh, eh, CFM. Velocity, Speed and Force met een eh, electro gelijknaamd Velocity, Speed and Force. to witness will take you on a trip through velocity, speed, and force. You have our circumscribed the dance floor. Five, four, three. Ik moest er even in eh, naar aanleiding van, het, eh, van de reactie van Bram op het eh, forum. We zijn we het leuk dat ik jullie hoor op 106.9 op de zender van de ZFM. Mooie aanvulling in de programmering neem ik aan. Klopt inderdaad. Elk weekend vanaf, hoe laat eigenlijk? in ieder geval tussen 7 en 12 s'avonds. Ik zal ons afvragen wanneer het inderdaad, of het er misschien ook iets eerder in zit in ieder geval het programma van Zar en de Downtown Dance Show op CFM. Voor de mensen in de kust- en duinstreek. Ik dacht, eh, deze is dan inderdaad wel leuk. Velocity, Speed en Force. Met een eh, knipoog naar het eh, circuit natuurlijk van Zandvoort. dit was uh, Tijden en Eendagsvlieg van de broers uh, Jiménez, José en Santiago. Samen met Sam Hernandez. Totdat ze opeens twee jaar geleden weer uitkwamen met een nieuwe 12-inch. Hey. Hoor je sinds 1988 niks van de, van de heren. En opeens er weer eentje op. En zo zien we dat met meer elektro eh, electro-artiesten. dat die later toch weer eens een keer ergens bij aansluiten. Want muziek kruipt waar het niet gaan kan. Net zoals deze mannen van Cybotron. Ze hebben heel veel platen gemaakt. En er zijn er maar weinig echt heel goed. Ik hoopte dat er meer van loskwam, maar... Dit is wel hun grootste elektro-knijter. En de rest, laat maar liggen, zeg maar. Dit is Clear. is inderdaad een stuk mooier dan de uitvoering inderdaad op het album van de Swan. En zeker niet dankzij José Animal Diaz. De bekende Amerikaanse DJ die deze plaat onder handen nam en daar zijn remix aan gaf. En daarmee maakte hij inderdaad een classic in de electro. Van 1983 heb ik je mee naar 1985. Hij heet Ideator Edwards. dit is Loving Sweet Devotion hier op Dance Radio. Deze Adiator Edwards met de Loving Sweet Devotion op eh, Pressure Records 1985 hier bij de Downtown Dance Show. Ja, ja, ja, blijf maar. Ik zie zo weer kijken naar deze hoes. Oh, oh, oh. De eerste LP van The Main Attraction uit 1986. De LP All The Way. Je gaat luisteren naar de titeltrack. precious time vragen kijkende naar de hoes van deze plaat... of de bokshandschoenen niet even weg konden van haar lichaam. Zo zie je maar de magie van de platenhoes. Een artwork op zich met een eh, afmeting van 30 bij 30 centimeter. In die tijd uh, moest ook inderdaad de cover de plaat verkopen. Van uh, stylish, sexy en artistiek tot bijna porno aan toe. Want de belangrijkste etalage was toen de tijd de winkel. En niet het internet. Wij bij Dance Radio snappen het heel goed, want wij zijn nooit gestopt met vinyl ze hier die plaat van The Main Attraction uit 1986. Hun eerste album. Het album All The Way. En jij hoorde inderdaad de titeltrack. Even van mezelf deze plaat. Want ik had hem verleden week al in mijn handen. Maar daar kwam niet zo heel veel van terecht. De Diamond 2 Crew met The Prophecy. die eh, toen de tijd eh, onder de talmak lag bij Ilias in eh, de Atlas Import. Promo persing van de Diamond 2 Crew op True Tone Records uit 19. Geef het een draai, er staat geen datum op. The Prophecy. Ik denk, laat ik nu eens even de achterkant draaien. De instrumentale versie. Die is best heel lekker. De Downtown Dance Show nog een half uur live. Hier vanuit de hoofdstad. Met een classic. Ja, maar dat zijn ze allemaal hier. Dus... The Crown Heights Affair. Dit is de of Rip-Off. You took my love and then you up and ran away. What can I do? What can I say, girl? picture, but my feelings remain the same. I think about loving you every day. The Crown Heights Affair uit 1982, de Love Rip-Off. Ik heb nog een uh, verzoekje licht trouwens eh, voor Mug. Mug zegt, heb je Troop met Spread My Wings? Uh, helaas, ik heb gekeken, maar die heb ik niet in de collectie helaas. Maar uit hetzelfde jaar heb ik wel een andere voor je liggen. That's my attitude. We're gonna let the planet know what dance music is all about. Whatever you do, stay as close to your speakers as you can. Dance Radio. That's my attitude. been going on for a minute, but damn, I got mine and made you regret things you did. Yo, make her sweat, G. Uh, I'm not having it. You can take it as rude, <laughs> baby. That's my attitude. Yeah. That's my attitude. That's my attitude. Jack Swing vanuit Pasadena, Californië. Ze noemen zich Troop. En in 1989 brachten ze deze 12 inch uit. That's My Attitude. Speciaal voor Mug. En dan ook nog even de hip-hop remix. vanuit de West Coast vliegen we even naar de East Coast. New York City. En om precies te zijn, in Harlem. That's right. This has got to be the greatest record of the year. Oh, really? Check it out. De Harlem World Crew samen met Lovebug Starsky. En de introductie van Wolfman Jack. Dit is de Positive Live. tell you who you see is Starsky. Got a happy, happy story to tell you all, and if you listen to me, you have a ball. All you people around the nation, all I need is participation. Don't need no segregation, don't want no revelation. See when I learn, when the world turns, everybody gets a chance to earn. So take your time, but don't hesitate, cause love fuck Starsky's not gonna wait. I'm often imitated, but never duplicated, cause my rap is so complicated. Now you go by. Now everybody's doing the rock, rock, rock. Just kick off his shoes, relax your top, because the long bucks, dogs, kids ready to rock. Snap, crackle, pop. Snap, crackle, pop. Yes, yes, y'all. Now if you can agree with me, I'm sure I can tell you what it's doing for me. I got a master's degree, B.A.D., and I'm talking about over coffee and tea. I'm going down in history. It's the L.O. Everybody say, how about that? How about that? Yes, yes, y'all. Keep on. Do what you like. Hey, ladies, what's happening? I'll be even greater. If my hot snap, crackle, pop, come on, everybody, let's rock, rock, rock. as well as the ears and feels with Fast and Tez. I know what I do and I do what I know. Now watch me before I'm not gonna blow. I say what I mean and I mean what I say. And this I'll tell you every day. Positive life, that's what I'm about. Now watch me before while I turn it out. You have to give in order to get. And this I hope you never forget. You heard it before and you'll hear it again. Don't go to bed with the price on your head. Don't do the crime if you can't do the time. Don't take my advice. Don't play with dice. Wait and see the price will be right. If it behind hop, snap, crackle, pop. Come on, everybody, let's rock, rock, rock. Lovebug Starsky en de Harlem World Crew bestond inderdaad uit uh, eh, Alonso Brown. Ja, je kent hem wel van de eh, Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Ronald Green, die je misschien beter kent uh, later althans zoals Captain Rock. Dus ja, die hebben het hierna wel weer wat verder geschopt dan de Harlem World Crew. Want Harlem World Crew zelf maar 3,12 inches uitgebracht in, de laatste was 1981 dus. Mooie plaat van Atalos Records over trouwens eh, over Atlas gesproken. Ik moet hier volgens mij nog een hele oude jingle hebben van Atlas. Mooie commercial. We doen niet aan commercials, maar dit is even nostalgie uit de oude doos. It's gotta be the greatest. Are you looking for a record from American Import? Are you looking for a place to buy your space? When your work is done and you're looking for fun. When you think you're cool and you're no fool. Atlas Import is very fast, cause Atlas is the first and the best. I said the A-double-T-A-L-O-S. Atlas. I said the A double T A L O S I know you the phone. Looking for the perfect beat party, the one with the top short shot mix, shot mix. You try to hit dance. All Time. Afrika Bambaata en de Soul Sonic Force met Looking for the Perfect Beat op het Tommy Boy label uit 1983. Ha! Tuurlijk inderdaad eh, een mix eh, van eh, Arthur Baker en John Roby. En niet te vergeten Tom Silverman. Niet alleen de executive producer van de plaat, maar ook de eigenaar van het Tommy Boy label. En dan zijn we beland aan de laatste plaat van vanavond. De plaat is van de formatie Firefox. Inderdaad, en heet Fire. En de afterparty gaat beginnen eigenlijk. Eh, want eh, als je nog verder door wil gaan om te feesten... dan heb je nog de party het weekend in Club de School. In de Jan van Bremenstraat in Amsterdam. Vlakbij de Jan Evertsenstraat. En dan kan je vanavond, als ik het goed heb, eh, naar binnen lopen tussen, eh, tussen 11 en 4. En het gaat eh, lekker door tot, tot morgenochtend dus. En als je dan daarna nog niet afgesausd bent... dan kan je na het eten van je broodje zwarma nog naar de Slap Funk op het Orlyplein in Amsterdam. Als er trouwens nog kaarten zijn, want daar gaat straks daarna om 6 uur morgenochtend de zaak open tot s'avonds laat. Ik ga mezelf er even niet aan wagen, want groeg <laughs> eh, uren tekort gehad deze week. We zien je graag weer aanstaande zondag van 9 tot 12 hier op Dance Radio. Zelfde kanaal, zelfde app, zelfde stream, zelfde vibe.